Jan van der Putten met het NOS Journaal. De uitbraak van Q-koorts 61 tot 336 miljoen euro. De Stichting Economisch Onderzoek heeft dat berekend in opdracht van de provincie Noord-Brabant. De meeste schade werd veroorzaakt door ziekteverzuim en de behandelkosten van mensen die chronisch ziek werden. Het ruimen van geiten op besmette boerderijen kostte een schatting 34 miljoen. Q-koorts is een infectieziekte die vooral geiten en schapen door mensen kan worden overgedragen. De uitbraak begon in 2007 en was vorig jaar onder controle. Duizenden mensen werden ziek, zeker 19 patiënten overleden. Burgemeester Wim Cornelis van Gouda mag aanblijven. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad neemt genoegen met zijn excuses. Cornelis kwam in de problemen door een vakantiehuis dat hij had laten bouwen in de Ghanese stad Elmina. Elmina en Gouda hebben een vriendschapsband. Tijdens de bouw van het vakantiehuis liepen zaken en privé van Cornelis door elkaar. Ook werden lokale bouwvoorschriften overtreden. Cornelis gaf gisteravond aan dat dat anders had gemoeten. En het grootste deel van de Goudse Raad nam daar genoegen mee. In Amerika is een man van 26 opgepakt omdat hij het Pentagon en het Capitool wilde aanvallen met op afstand bestuurbare vliegtuigjes. De man wilde de vliegtuigjes volhangen met bommen. Om de aanval te kunnen uitvoeren bestelde hij explosieven bij mensen van wie hij dacht dat ze bij Al-Qaeda hoorden. In werkelijkheid deed hij zaken met FBI-agenten. De man wilde Amerikanen doden omdat ze vijanden van Allah zouden zijn. Het dagelijks leven in Hongkong ligt vandaag grotendeels stil. Veel overheidsdiensten, vervoersbedrijven, onderwijsinstellingen en financiële instellingen zijn gesloten vanwege de orkaan Nissat. Het oog van de orkaan zal Hongkong niet direct raken, maar de stad heeft wel last van flinke rukwinden. Eerder deze week zijn op de Filipijnen tientallen mensen omgekomen toen orkaan Nissat daar overtrok. Ook was er veel schade. Dan het weer nog helder en kans op mist.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 Zomerhit. zomerhits. never to my make you lose your mind Everybody just have a good time Party rock is in the house tonight Everybody just have a good time And we gon' make you lose out. Yeah. day I'm shuffling Step up fast and be the first girl to make me all this cash.